Er zijn er zo'n 1500 te weinig. Ook zijn er veel zieken. Daardoor moeten kraamverzorgers nu soms op één dag drie gezinnen helpen. Een onrustige nacht in Amsterdam. Er waren twee explosies. Eentje bij een zwarmazaak in het centrum en één bij een sportschool in het westen van de stad. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft twee mensen opgepakt. In Brazilië begint vandaag de tweede dag van de Amazone-top. Acht Latijns-Amerikaanse landen kijken daar samen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er minder bomen gekapt worden. Correspondent Nina Jurna vertelt hoe het tot nu toe verloopt. Ze zijn het wel over eens dat ze met z'n allen uh, de ontbossing willen aanpakken en de Amazone willen redden. Maar het idee wat eh, Lula da Silva, de president van Brazilië, had om echt een deadline te stellen en 2030 aan te houden als zero ontbossing, dat is niet gehaald. De landen willen niet een gezamenlijke deadline, maar zelf hun eigen tempo bepalen. Heftig verhaal uit New York. Daar is een vrouw aangevallen door een haai. Dat gebeurde bij een druk strand in de buurt van de stad. Het beest hapte in haar linkerbeen, zegt deze Amerikaanse verslaggever. Police responding to a call Monday evening of a woman passed out and bleeding heavily after sustaining a major injury in her left leg. She was rushed to a nearby hospital where officials say she remains in critical condition. De vrouw is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het strand is na het ongeluk meteen afgesloten. Krijg je nog het weer. In de kustprovincies is het op de meeste plekken flink zonnig. In het oosten is het nog bewolkt. Later op steeds meer plekken zon. Het wordt 19 tot 22 graden.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 Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel Want als ik meeging met de stroom, had ik mezelf nooit take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on attent op de zon.